Er komen in totaal ruim een miljoen mensen bij die het dringende advies krijgen om zich te laten vaccineren. Minister Klink heeft besloten dat ook kinderen van zes maanden tot en met vier jaar een risicogroep zijn. Ook de huisgenoten van baby's krijgen het advies om zich te laten vaccineren. Voor zwangere vrouwen geldt dat advies vanaf de vierde maand dat ze in verwachting zijn. De minister volgt met de uitbreiding van het aantal risicogroepen de adviezen van de Gezondheidsraad. De GGD begint over twee weken met de vaccinaties. In de PvdA is oneenigheid ontstaan over de vraag wie bij de gemeenteraadsverkiezingen lijsttrekker moet worden in het nieuw te vormen stadsdeel Amsterdam-Nieuw-West. Dat zal onder meer uit de huidige stadsdelen Slotervaart en Osdorp bestaan. De sollicitatiecommissie had voorzitter Marcouche van het huidige stadsdeel Slotervaart voorgedragen, maar het PvdA-bestuur in Nieuw-West wijkt daarvan af. Het ziet meer in Ahmed Badoet uit Osdorp. Een aantal leden van de sollicitatiecommissie dreigt nu op te stappen. Het landelijk partijbestuur is ongelukkig met de gang van zaken. Voorzitter Ploemen heeft een bemiddelaar aangewezen... die vanavond met betrokkenen om de tafel gaat zitten. Tienduizenden Duitsers en tal van Europese leiders hebben vandaag in Berlijn de val van de muur herdacht. Precies twintig jaar geleden. Middelpunt van alle festiviteiten was de Duitse bondskanselier Merkel. Zij maakte vanmiddag dezelfde wandeling als twintig jaar geleden... toen ze voor het eerst van Oost naar West-Berlijn kon reizen. Op dit moment is er een groot feest bij de Brandenburger Tor die destijds precies op de grens van Oost- en West-Berlijn lag. In Den Haag hebben leden van het Trabant-fanclub de val van de muur herdacht... door hun auto's in een ring rond de Duitse ambassade te parkeren. Het weer, bewolkt en lokaal wat regen. Vannacht en morgen meer regen, vooral in de noordelijke helft van het land.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 Maar uh, op dit moment zou er gestart moeten worden met uh, eh, CFM Blues. Waarom niet dat wij problemen hebben om de muziek die we meegenomen hebben af te kunnen spelen. Voorlopig luistert u heel even nog naar uh, de muziek van vorige week. En gaan wij proberen in de tussentijd om de muziek die wij mee hebben genomen voor de CFM Blues af te kunnen gaan spelen. Ik hoop dat het lukt mocht er niet zo het geval zijn, dan blijft u luisteren naar uh, Golden CFM van vorige week. En dan hoop ik u volgende week weer te spreken. Een hele goede avond en hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering van Golden ZFM. Live? Live. Ja, live vanuit de studio aan het Gasthuisplein. En Daan is er weer. Yes, yes, yes, yes, yes, yes, Dag Daan. Dag. Lekker vakantie gehad. Ja, heerlijk. Ja, je bent ook bruin geworden. Get Verdemmen. <laughs> een, beetje, een beetje misselijk van. Ja. Oké. Goed, uh, een, eh, een, van de mooiste nummers eh, in mijn ogen die uh, ooit geschreven is. Dust in the Wind. Een, een hit van het album Point of No Return. En dan een no gespeeld als K-N-O-W Return uit 1977 van de band Kansas. Heel lekker rustig. Ja, ja ja, ja, lekker man. Lekker man, vet man. Fit man. <laughs> nou, we gaan nog naar, naar, naar zo'n heel mooi nummer toe. Eh, eh, en ik wil nog even zeggen dat we vanavond eh, ehm, eigenlijk alleen maar ballads gaan draaien. Uh, rock ballads en, en andere ballads uit de pophistorie. En het volgende nummer dat wij voor u gaan draaien, dat is van Don McLean. Ja, en die is misschien wel het meest bekend geworden eh, door zijn nummer American Pie. Maar ook Vincent, eh, nummer van, eh, over de Nederlandse schilder Vincent van Gogh mag er zijn.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 The ragged men in ragged clothes. A silver thorn, a bloody rose lie crushed and broken on the virgin snow. Now I think I know what you tried to say to me, and how you suffered for your sanity, and how you tried to set them free.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 Impassioned lovers wrestle as one. Lonely man cries for love and has none. New mother picks up and settles her son. Senior citizens wish they were young. Cold-hearted orb that rules the night removes the colors from our sight. Red is gray and yellow white, but we decide which is right and which is an illusion. Ja, heerlijk. Rustig. Het is, eh, het is eh, eh, ja, op een andere manier bekend. Dit is het origineel uit de 60 jaren. Een van de grootste hits van de Moody Blues. En een Britse band die nog meer hits had als Tuesday Afternoon, Ride My Seesaw. En later in de 70 jaren Question, I'm Just a Singer in a Rock Roll Band. En ook in de 80 jaar hebben ze nog hits gescoord als I Know You're Out There Somewhere en Your Wildest Dreams. Dus een, eh, echt een veelzijdig, eh, veelzijdige groep. Een andere ballad dat eh, bij de meeste mensen heel prettig in gehoor ligt... is Scarborough Fair van Simon Carfunkel uit 1968. Are you going to Scarborough? parsley, sage, rosemary, and thyme. Remember me to one who lives there. She once was a true love of mine. Tell her to make me a kind of red shirt a deep forest green. Parsley, sage, rosemary, and thyme. Spiral and snow crested brown. Without no sleep or night and there grows the child of a mountain. She'll be a true love of mine. Sleeps unaware clarion call. Tell her to find me an acre of land, a sprinkling of me. Parsley, sage, rosemary, and Tasha's summer Between the salt water strands and she'll be. to reap it in a sickle of blazing in scarlet battalion. Parsley, sage, rosemary. House of the Rising Sun. In een versie eh, van uh, The Animals 1964. Maar het is al een heel oud nummer. Het werd eerder uitgebracht door Joan Baez in 1960, Nina Simone in 1961 en Bob Dylan in 62. En het was uh, eerder nog in 1928 al opgenomen door Texas Alexander in een blues versie. En als folk blues door Woody Guthrie in 1940. En eh, eh, een delen van de tekst die gaan terug tot de 18e eeuw. Zo. En, ja, en de melodie, ze zijn afgeleid van de 18e of zelfs 17e eeuws Engels volknummer. Het is eh, waarschijnlijk honderden keer gecoverd. En de bekendste versie, het brein achter deze bekendste versie is uh, volkszanger Dave van Ronk. Dave van Ronk, whatever. En Bob Dylan koffende het nummer van hem en nam het op in 1962. En daardoor kon Van Ronk het niet meer spelen. En daarna namen het Animals het op. En dan kon Dylan het niet meer spelen. Enfin, er, is, er eh, moet je maar eens opzoeken op eh, Google eh, House of the Rising Sun. Ontzettend veel over dit nummer gedaan. En het schijnt zelfs zo te zijn dat het nummer... gaat over iemand die zijn, zijn of haar leven vergroot in een gebouw van die naam. En dat is dan hoogstwaarschijnlijk een gevangenis of een bordeel. Zo, oké. Eh, de term Rising Sun wordt vaker gebruikt in traditionele Amerikaanse Engelse volkliederen en was tersluikse een verwijzing naar bordelen. In sommige versies van het nummer is de een man en een andere een vrouw. Kijkt u meer op, eh, op eh, Wikipedia. Wikipedia.nl En daar staat ontzettend veel over dit nummer. En dat is ontzettend interessant, denk ik. Donovan. Ja. Phillips. Leach beter bekend onder de, de naam Donovan, eh, was een eh, Schotse eh, singer-songwriter die een heel mooi nummer heeft geschreven in 1968 van zijn album Hurdy-Gurdy Man. En een hit daarvan was Jennifer Juniper. En dat was gedeeltelijk dan een Franse tekst aan verbonden. Luister u maar naar Jennifer Juniper. Is she dreaming? Yes, I think so. Is she pretty? Yes, ever so. What you doing, Jennifer, my love? I'm thinking of what it would be like if she loved me. You know, just lately, this happy song, it came along and I had Somehow have tried and tell you Jennifer, Juniper Hair of golden flags Jennifer, Juniper Longs for watching she Do you like her? Yes, I do, sir Would you love her? Yes, I would, sir What you doing, Jennifer? Jennifer Juniper Jennifer Juniper Jennifer Juniper Jennifer Juniper Chicago Transit Authority, zo heette ze oorspronkelijk. En ze zijn eigenlijk eh, beter bekend geworden onder de naam eh, Chicago. En dat had te maken met het feit dat eh, de eerste, het eerste album dat ze opnamen... en dat heette Chicago Transit Authority... door het oorspronkelijke Chicago Transit Authority... en dat was mhm. dan het openbaar vervoer in Chicago... Ehm, eh, niet geaccepteerd werd. En daardoor werd de naam van de band ingekort tot simpel Chicago. <clears throat> Pardon. En daarna heeft men nog 31 albums opgenomen. En allemaal onder de nummer, onder de Chicago. Mhm. En dan eh, het volgende nummer uit eh, de Romeinse cijfers. Dus als je oh. hebt het over Chicago 11, dan heb je X, Y, weet je wel, X1 enzovoort. 32 eh, stuks totaal. En eh, hun eh, grootste hit was dan If You Leave Me Now. En dat is een nummer uit, dan moet ik het eventjes gauw opsnorren, 1976. 76, ja. Tenminste, oh, hey, dan mag ik hem eigenlijk niet draaien. Ah ja. Nou, voor een keertje dan. Voor een keer. Oh, goed, oké. Okay. Volgende keer als je het nog een keer doet, krijg je billenkoek. Oh, ja. Maar ik heb hier staan, Chicago, You liet me nou, 1974. Heel raar. Heel raar. Goed, nou ja, waar gaan, we nu luisteren? Ja, we gaan naar eh, Boston. Eh, eh, niet de stad Boston, was me waar. Maar de Amerikaanse rockband Boston. En die hebben hun grootste hits in de jaren 70 en 80 gevierd. Wij hebben voor u uitgezocht Moorden and Feeling uit 1975. waren dat Daan. Ja, lekker hoor. en, eh, Amerikaans moet je mij horen. Dus, <laughs> nou, maar goed dat ze niet kunnen verstaan wat ik zeg. zeg. Want het is natuurlijk een Britse eh, eh, groep uit de jaren zestig. Die, ja, men zegt dat zij vernoemd zijn naar Buddy Holly. Vandaar de Hollies. Maar ook anderen zeggen weer dat zij vernoemd zijn naar de kerstversieringen in een bepaalde club. De club The Oasis, waar zij in 1962 in december hun eerste optreden gaven. Ze hadden nog geen naam. En, en eh, na aanleiding van de kerstversiering in de kleedkamer, mhm. waar eh, veel hulst hing. En dat is, schijnt in het Engels Holly te zijn. Hebben ze zich de Hollies genoemd. Nou ja, wat er van waar is, zal me eigenlijk een beetje worst zijn. Ze hebben gewoon ontzettend lekkere muziek gemaakt. Uh, voornamelijk het meerstemmige, eh, harmonieuze zang. En eh, ze werden daarin geïnspireerd door de Everly Brothers. 10cc, jawel. In 1972 ook weer een Britse rockgroep opgevormd. gevormd. uit Eric Stewart, Lol Cream, Graham Goldman en Kevin Godley. En zij hebben ook een heel mooi, eh, mooie ballad geschreven. Uit 1975. Eh, I'm Not In Love. just a silly phase I'm going through. And just because I call you up, don't get tell your friends about the two of us. Child in Time. Een van de bekendste eh, ballads uit de, de hard rock, progressieve, progressieve rock eh, hoek. En natuurlijk is dat van eh, Deep Purple. Het is afkomstig van het album Deep Purple and Rock uit 1970. Mhm. En het heeft altijd heel hoog gescoord in allerlei hitlijsten. Maar Daan, het zit er ja. bijna op. Bijna. We gaan in ieder geval... nog twee plaatjes. Sowieso dit volgende nummer gaan we draaien. Ja. En dan kijken we daarna wel wat er gebeurt. En het volgende nummer is eh, van Rod Stewart, Maggie May uit 1973. Ja, eh, mijn foutje, denk ik. Want dit is natuurlijk Nazareth Lovers 1974.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 Big wheel, keep on turning. I pumped a lot of tank down in New Orleans, but I never saw the good side of the city until I hit the ride on the necessary